uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Militairen moeten de buitenwijken van Kaapstad veiliger maken. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft ingestemd met de inzet van het leger... omdat de politie de bestrijding van het drugsgeweld niet meer aan kan. In de buitenwijken vechten bendes om hun territorium. Het geweld heeft alleen vorig weekend al aan 13 mensen het leven gekost. Niet alle bewoners van de buitenwijken zijn blij met de inzet van het leger. Sommigen vrezen dat de aanwezigheid van de militairen alleen maar meer geweld uitlokt. Een adviseur van de politie die afgelopen half jaar naar eigen zeggen... tientallen misstanden binnen de organisatie heeft gemeld... heeft zijn ontslag ingediend. Volgens politiecoach Karel Boers zijn de meldingen door de korpsleiding consequent genegeerd... schrijft NRC Handelsblad. Boers zegt tegen de krant dat binnen de politie een informeel leiderschap heerst... dat moreel en ethisch ontspoord is. De ex-coach heeft het over grove misstanden... zoals seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschriften. Agenten zouden zich op het politiebureau vaak veel onveiliger voelen dan op straat. De hoorzitting in het Amerikaanse congres met speciaal aanklager Robert Mueller is een week uitgesteld. De Democraten en Republikeinen wilden meer tijd om hem te ondervragen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding van de verkiezingen en de rol van Trump en zijn campagneteam. Mueller verschijnt nu op 24 juli in het congres. De vier bemanningsleden van olietanker Grace One zitten niet langer vast in Gibraltar. Ze waren opgepakt omdat ze mogelijk Iraanse olie naar Syrië vervoerden, wat verboden is door de EU. De Grace One is daarom door Gibraltar aan de ketting gelegd. Iran is daar woedend over. Het weer. Het is vrijwel overal droog.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 so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love to our song. I, I anything that's strong So I hold on I, I, Oh, I, Yeah I'm so tired of love songs Tired of love songs Tired of love songs Tired of Thought I looked really cool singing on TV. Said I wanna be like you, cause your life is perfect. And you got no worries at all, so tell me your secret. Yeah, what do I gotta do? Go, how does it feel living the dream? How does it feel living the dream all the time? She said, I, ah, I gotta have this, wanna be rich. Gotta have this, wanna be rich in this life Told that I I struggle to pay the rent My dog is my only friend I spend every day I've got Being somebody I'm not I made it all the way up But somehow it's still not enough I spend every day I've got Being somebody I'm not Somebody I'm not be happy without all of that constant push and pull. If we're cool, why am I not We're called fools, why would I I miss you, I gotta have it. We say done, oh that's easier said than done. Getting harder to stick to our guns, they are placing. and we keep on saying that we're done.